Ismaël de Bruijn met het NOS Journaal. De mobiele eenheid heeft traangas ingezet bij de Johan Cruijff Arena... na de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Hooligans vernielden de hoofdingang en liepen naar binnen... nadat het duel eerder vanmiddag was gestaakt. Inmiddels is de hoofdingang vrijgemaakt. De wedstrijd werd afgebroken nadat er meerdere keren vuurwerk op het veld was gegooid. Op dat moment stond Feyenoord met 3-0 voor. Buiten de arena is het nog onrustig en staan duizenden mensen te kijken... naar de confrontatie tussen de hooligans en de mobiele eenheid. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren treedt tijdelijk terug als lijsttrekker. Dat doet ze zolang er nog onduidelijkheid is over de integriteitsmeldingen... die, volgens het afgetreden bestuur, over haar zijn binnengekomen. Ouwehand zei op het partijcongres er veel vertrouwen in te hebben... dat het op heel korte termijn kan worden opgehelderd. Eerder vanmiddag werd ze op het congres met een overweldigende meerderheid gekozen als lijsttrekker. Ze kreeg ruim 96 van de stemmen. In een dorp in het zuidwesten van Spanje zijn naaktfoto's van minderjarige meisjes... die door AI zijn gemaakt, rondgegaan op sociale media. De meisjes uit het dorp zijn tussen de 11 en 17 jaar oud. De nepfoto's waren gebaseerd op foto's die de meisjes zelf op hun sociale media-accounts hadden geplaatst. Daarop hadden ze wel kleding aan. Een van de meisjes zou zijn afgeperst met de foto's. Er zouden zeker 11 jongens tussen de 12 en 14 jaar uit de omgeving van het dorp betrokken zijn bij het maken en verspreiden van de foto's. Christophe Laporte heeft in Drenthe de Europese titel wielrennen op de weg veroverd. De Franse renner van Jumbo-Visma werd op het laatste steile gedeelte van de Vanberg... bijgehaald door zijn ploeggenoten Wout van Aert en Olaf Kooi. Maar het lukte hem niet om ook echt voorbij Laporte te komen. Van Aert werd tweede en Kooi greep het brons. Het weer is vrij helder met in het binnenland wat stapelwolken. Het is ongeveer 20 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 graden ongeveer. Morgen begint eh, bewolkt, later meer zon en dan wordt het 20 tot 23 graden.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 Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen knopen Diemen en Aalsmeer. 40 minuten tijdverlies. Ook op de A10 tussen Durgerdam en Watergraafsmeer 10 minuten vertraging. Beide files worden veroorzaakt door de afsluiting van de A10 Zuid. Op de A10 Noord tussen Volendam en Amsterdam-Hemhavens ook nog een kwartier vertraging.